5 uur. Marnik Sampers eh, met het NOS-journaal. Het CDA twijfelt over de kwaliteit van het Planbureau voor de Leefomgeving... dat berekeningen maakt voor het kabinet. De cijfers van het Planbureau waren gisteren het middelpunt van discussie... omdat voor het berekenen van de energiekosten oude gegevens waren gebruikt. Die gegevens worden nu ook gebruikt voor het doorrekenen van het klimaatakkoord... Het planbureau ziet geen problemen, omdat het klimaatakkoord gaat over de periode tot 2030 en dan zijn oude cijfers maar relatief, zegt een woordvoerder. De nieuwe sprinters van de NS hebben last van kinderziektes, meldt de Telegraaf. De treinen rijden sinds december, maar hebben veel storingen en vallen soms meerdere keren op een dag stil. De nieuwe sprinters rijden onder meer van Den Haag naar Haarlem en tussen Leiden en Hoorn. Een reizigersorganisatie zegt in de krant dat er onervaren personeel op de treinen rijdt... en dat de sprinters niet genoeg zijn getest. Dat klopt niet, zegt de NS. De vervoerder noemt de opstartproblemen vrij normaal bij een nieuw type trein. Bij een brand in de Canadese stad Halifax zijn zeven Syrische vluchtelingenkinderen uit één gezin om het leven gekomen. Het gaat om kinderen in de leeftijd van drie maanden tot 14 jaar. De vader raakte zwaar gewond bij een poging de kinderen te redden. Ook de moeder ligt gewond in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is onbekend. De tiener die vorige maand te zien was in een massaal gedeelde video met een Vietnam-veteraan... heeft een schadeclaim ingediend tegen de Washington Post van 250 miljoen dollar. In het filmpje lijkt het alsof de tiener, Nick Sandman, in Washington een man van Indiaanse afkomst strijdt. De beelden gingen de hele wereld over en de familie van de jongen werd bedreigd. Eerder zei Sandman dat hij juist de gemoederen wilde bedaren. Het weer vandaag op veel plaatsen droog met nu en dan zon. In het noorden meer bewolking met kans op wat regen.